dat voor problemen zou zorgen. Maar nu blijkt dat er nog meer treinen uitvallen. Ook treinen van en naar plekken als Utrecht, Arnhem, Eindhoven en Rotterdam rijden niet. De internationale dienstregeling is ook aangepast. Kortom, als je morgenochtend voor 9 uur met de trein gaat, check de reisplanner. En wil je de trein vermijden, dan kan dat ook tegenvallen. Op de snelwegen worden langere files verwacht dan normaal. Duitsland houdt waarschijnlijk op 23 februari verkiezingen voor de Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer. Duitsland zit in een regeringscrisis. Bondskanselier Scholz ontsloeg vorige week zijn minister van Financiën. En die trok vervolgens zijn ministers terug uit de regering, waardoor Scholz nu leiding geeft aan een minderheidskabinet. De Sinterklaasintocht in Hoge Zand en Sappermeer in Groningen gaat dit jaar niet door. De organisatie zegt dat er vrijwilligers bedreigd zijn en ze de boel daarom afblazen. Bij de intocht komende zaterdag zouden zowel roetveegpieten als zwartgesminkte pieten rondlopen. Daar kwamen dreigementen over binnen. Eerder werd al de intocht van het nabijgelegen Muntendam afgelast toen de organisatie daar een dreigbrief kreeg. En studenten aan een van de meest prestigieuze, prestigieuze unies van Amerika kunnen binnenkort colleges volgen over deze zangeres. Aan Yale is het een eh, nieuw vak. Dat heet Beyoncé Makes History. En zal onder meer ingaan op haar culturele en politieke impact. Yale is niet de eerste unie met een Beyoncé-vak. Eerder kwamen die er ook al bij de universiteiten van Arizona, Michigan en haar geboortestaat Texas. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is voorbij. Er staat nog een enkele file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Vinkenveen en Knopend Amstel 7 kilometer. En op de A9 men richting Amstelveen bij Amstelveen 3 kilometer.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 She talking about why the fuck my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind. She like Britney Spears, baby, hit me one more time. I can't be late, the girl's taking up my time. Had to hit her with a line. say 9. me up. I'm your puppet.